zijn. gaat voorbij. Wij nemen nu afscheid, ook al doet het ons pijn. Manuel, vaarwel, we moeten van je heen. Bij je broers en zusjes ben je niet alleen. Ja, geluk was onze allerliefste wens. Manuel, vaarwel, onze liefde kent geen grens. wij voor